Jelle Seubring met het NOS Journaal. Brieven van de Belastingdienst, het UWV, Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties... worden te vaak niet of veel te laat bezorgd. Dat zegt de Nationale Ombudsman, die zich daar grote zorgen om maakt. Mensen kunnen in de problemen komen als brieven te laat komen. Bijvoorbeeld omdat betalingstermijnen daardoor worden gemist. PostNL erkent de problemen en vroeg eerder al om financiële steun van de overheid... De ombudsman benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de overheid blijft dat hun brieven worden bezorgd, ook als PostNL de bezorging uitvoert. Oekraïne krijgt een lening van 2,75 miljard euro van het Verenigd Koninkrijk. Dat geld kan onder meer gebruikt worden voor de productie van wapens. Oekraïne kan bevroren Russische tegoeden gebruiken om die lening weer terug te betalen. De overeenkomst werd ondertekend bij een ontmoeting tussen de Britse premier Starmer en Zelensky. Hij is in Londen voor de Europese veiligheidstop die komende dag plaatsvindt. Regeringsleiders bespreken daar hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken... omdat Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. Charlie XCX heeft Brit Awards gewonnen. De zangeres was de grote favoriet bij de belangrijke muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Ze kreeg de prijs voor Song van het Jaar voor het nummer Guess dat ze samen met Billie Eilish uitbracht. Ook had de 32-jarige zangeres de beste dance act, open van het jaar... en kreeg ze de Brit Award voor artiest van het jaar. Zanger David Johansen is overleden. Hij zong in de Amerikaanse band New York Dolls... een van de eerste punkbands uit de jaren 70. De zanger werd vooral bekend met de hit Hot Hot Hot... die hij uitbracht als zijn alter ego Buster Poindexter... De laatste jaren trad Johansen niet meer op. Hij leed aan kanker en een hersentumor en een gebroken rug. David Johansen was 75 jaar. Het weer, op veel plaatsen opklaringen, maar vanuit het noorden op veel plekken ook nevel of mist.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 ritme van Zandvoort. Zandvoort. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. before. But that life's a bore, so full of the superficial.